Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Italiaanse premier Meloni heeft in Noord-Italië de gebieden bezocht... die afgelopen weken zijn getroffen door overstromingen. Ze is vandaag eerder teruggekomen van de G7-top in Japan... om de hulpoperatie te leiden. Meloni bezocht een aantal steden in de regio Emilia-Romagna... waar ongeveer 36.000 mensen zijn geëvacueerd. Veel achterblijvers daar zitten nog zonder elektriciteit. Door de overstromingen zijn 14 mensen omgekomen. Inmiddels regent het niet meer in het gebied. Onder meer Duitsland en Frankrijk hebben hulp aangeboden. Bij het ongeluk met een Nederlands sportvliegtuigje in Kroatië zijn drie Nederlanders omgekomen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het toestel verongelukte gistermiddag door nog onbekende oorzaak. Het is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. De 15e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Brandon McNulty. De Amerikaan reed al vroeg in de etappe in de kopgroep en won de sprint. Bauke Mollema, die ook meereed in de kopgroep, finishte als vierde. Morgen is het een rustdag in de Giro. Dinsdag staat een bergrit van 203 kilometer op het programma. De Fransman Bruno Armirail draagt dan opnieuw de roze leiderstrui. Het is PSV vandaag niet gelukt om de tweede plaats in de eredivisie veilig te stellen. Tegen Heerenveen werd gelijk gespeeld met 3-3. Ajax won wel met 3-1 van FC Utrecht. En PSV moet daardoor volgende week minimaal een punt halen in de uitwedstrijd tegen AZ... om zeker te zijn van de tweede plaats. Landskampioen Feyenoord versloeg FC Emmen met 3-1. En als de Rotterdammers volgende week ook winnen van Vitesse... komt Feyenoord op 85 punten. Nooit eerder scoorden ze zoveel punten in een jaar waarin ze landskampioen werden. Het weer, zon en stapelwolken. Vanavond en vannacht in het oosten en noordoosten kans op stevige buien. Mogelijk ook met onweer en hagel en neerslag. Morgen wordt het eerst nog 20 tot 24 graden. Later raakt het weer bewolkt met kans op buien en koelt het af. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.